Hij reageert daarmee op een 24-uur staking vandaag in zijn land. Papandreou besprak de Griekse crisis vanmiddag in Parijs met de Franse president Sarkozy. Griekenland kan met een fors begrotingstekort en staat onder zware druk van de Europese Unie om de financiën op orde te brengen. In reactie op het bezuinigingsplan van de Griekse regering legden vandaag duizenden ambtenaren het werk neer. De opkomst van de staking viel tegen. En uit opiniepeilingen blijkt dat 60% van de Grieken het eigenlijk wel eens is met de voorgenomen besparingen. Het Griekse bezuinigingsplan wordt morgen besproken door de Europese regeringsleiders op een ingelaste topontmoeting. Marokko wil in principe toestaan dat geld wordt overgeboekt naar Nederland. Dat heeft minister Van der Laan gezegd tijdens een werkbezoek aan Marokko. Er bestaat nu al vrij geldverkeer van Nederland naar Marokko, maar niet andersom. En dat is vooral lastig voor Marokkaanse Nederlanders die te goede hebben in Marokko. En ook is het een probleem wanneer een Marokkaanse Nederlander recht heeft op een erfenis. Van der Laan wil later dit jaar een delegatie uit Rabat uitnodigen om de kwestie definitief te regelen. De minister wil dan ook verder praten over de Marokkaanse verplichting om kinderen een Arabische naam te geven. De overheid in Rabat heeft gezegd dat ze de keuze van namen vrij wil geven, maar definitieve afspraken zijn nog niet gemaakt. Eigenaren van praalwagens hoeven vanaf volgend jaar geen kenteken meer aan te vragen. De kentekenplicht wordt afgeschaft omdat die vooral administratieve rompslomp en extra kosten met zich meebrengt. Het gaat om kentekens voor aanhangers en opleggers die worden gebruikt bij speciale gelegenheden, zoals carnaval en bloemencorso's. En ook de APK-keuring vervalt. De kentekenplicht geldt dit jaar nog wel. Het weer, vannacht nog wat sneeuw, maar geleidelijk op steeds meer plaatsen droog. Morgen klaart het in de loop van de dag flink op, maxima dan rond het vriespunt.